In de rest van het land ook af en toe zon. Er staat een stevige zuidwestenwind, een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan nu geen files. U krijgt van mij een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag.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 En eh, we begonnen al eh, met, een, met een muzikaal... Intermezzo van Natalie Cole. En ook zij gaat op het Noordzee Jazz Festival de opening met een speciale galaavond uh, verzorgen. En dat zal op donderdag 7 juli gaan gebeuren. De vocale jazzlegende Nathalie Cole keert maar na liefst 17 jaar weer terug naar Nederland. Ze gaat dan ook die spetterende show geven om het Sea Jazz Festival in te luiden. Cole maakte haar zangdebuut toen ze zes jaar oud was en dat gebeurde op een kerstalbum van haar vader Nat King Cole. Na tientallen albums kan wel gesteld worden dat Natalie een fenomeen is. Ze heeft in haar carrière meerdere grote hits uitgebracht. En eh, met Unforgettable With Love uit, eh, uitte ze een eerbetoon aan haar vader. En dat album dat stond maar liefst eh, vijf weken op nummer 1 in het jaar 1991. In de Verenigde Staten werden miljoen exemplaren verkocht. Bedachtzaam heeft Natalie ervoor gekozen het succes van dit album niet uit te buiten. Maar zich in plaats daarvan te wijden aan allerlei andere projecten. Zoals haar autobiografie. In 2009 verscheen Still Unforgettable dit 21ste studioalbum van Cole leverde haar wederom meerdere Grammys op.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 And forevermore. That's how you'll stay. poderia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meus sonhos sem dizer adeus e fez dos olhos meus um chorar mais sem fim coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo Vagabundo. En u hoorde dat natuurlijk al, want dat was Toet Stielemans. En ook hij gaat optreden op het Noordzee Jazz Festival op de zaterdag bij een plusconcert. Dus daar moet je wat meer geld voor neertellen. En hij wordt erbij begeleid door Karel Boele op de piano en Marcel Schim Scheimer op de bas en Hans van Oosterhout op de drums. Wie eh, ook gaat optreden, als ik het zo gezien heb, is Yuri Honing. in elk geval het Metropoolorkest. En ik ga van hem eh, ook iets moois draaien. Elegant People. Velofsky Images of Washington. Erik Vloeiman zal ook te zien zijn samen met Kite Crash, eh, Colin Benders, dat is een bekende naam natuurlijk, met zijn eh, eh, hip orkest. Ehm, op het Noordzee Jazz Festival op 9 juli. ja, nu heb ik er eentje voor u klaarstaan. Diana Shore en Pearl Bailey. Pearl Bailey was vandaag uh, jarig geweest. was er niet in geloof 1990 overleden. Eh, hier zijn ze eh, samen eh, met, met het nummer Mac the Knife. Dat is een soort van stand-up comedian ehm, versie. Diana Shore zingt het nummer en Pearl Bailey haakt er steeds op in met, een, met wat commentaar. Erg leuk om te luisteren. don't know whether we ought to sing Mac the Knife, though. Well, why not, honey? It's a great song. Well, I agree. I love the song, but my goodness, it's been done so much. Just because people, you know, they play it over and over again, and they, they don't know. They're trying to figure out what it means. yeah, <laughs> I'm with them. I don't know what it means either. Well, I tell you what, Donna, you sing it, uh-huh. and I'll explain it. You see, I belong to the teenage set. So you do. All right, you better talk plain. Ready? Yep. Oh, the shark has what? pretty teeth, dear. Uh-huh. And he shows them. How, Donna? Pearly white. That's my name, Pearly Me. That's the jackknife. Oh. Has McKeith. This man carries a weapon. And he keeps it. Where? Out of sight. Well, he's scared of the law. Oh, when the shark bites. Oh, he oh, bites. With his teeth, dear. How else? Scarlet you know. Oh, awesome. What? down. Well, watch out. The cement's just what for the weight, dear. Crawl samen met Toets Tielemans. Um, met eh, C'est la vie, en rose. Um, ja, nu kwam ik vanmorgen eigenlijk nog iets tegen eh, James Sanders en Cojunto. Cojunto. En Cojunto, dat blijkt een eh, bandje te zijn dat ehm, Mexicaanse, oude Mexicaanse muziek speelt in het zuiden van Noord-Amerika. Um, dit, dit bandje is eh, James Sanders en Cojunto. Ehm, die hebben op het Chicago Jazz Festival opgetreden. En eh, ik vond het eigenlijk heel erg leuk klinken. Dus eh, dit wou ik even met u delen. 60 probeert tijdens zijn muzikale ontdekkingstocht altijd constant zijn grenzen te vleggen. En dat doen natuurlijk op zich heel veel muzikanten. Er zijn echter weinig andere jazzvocalisten die kunnen tippen aan de constante hoge kwaliteit van Elling. Met zijn nieuwe album heeft hij wederom een zeer interessante weg ingeslagen. Hoe verder je in je leven komt, des te meer deuren je opent of juist sluit. Het is een stemkunstenaar. En ik ga van hem draaien een optreden wat hij dus vorige keren in, dacht ik, 2007 eh, heeft eh, gehad. Ook op het Sea Jazz Festival. En ik zie dat hij er nu ook weer is. En dat hij vooral ook probeert om Sinatra's nummers tot leven te laten brengen. En dat doet hij met de Kluvers Big Band. Maar eerst maar eens luisteren naar Koert Elling met Pite. I don't know where my gal is Where can she be? What is she doing? I've been looking and searching Asking questions all over town My baby I'm hoping she'll be found I'm on the loose And I don't dig it advice If you find a girl, boy Hold on tight Don't let her Don't Don't let Don't let her Hold on to that girl tight I don't know where my is. Where can she be? What is she doing? I've been searching and bumping and thumping and asking questions all over town. My baby, I'm hoping she can be found. I'm on the loose, I'm on the outs, I'm on the juice, and I don't dig it. Take my advice, if you find a girl, boy, hold on. Don't let her, don't let her, don't let her go. Don't let her hold on to that girl tight. Don't let her, don't let her go. Don't let her go, let her go, let her go, let her go, let her go, let her go tight.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 Down the lane I walk with my sweet Mary, hair of golden lips like cherries. It's good. wie van Tom Jones wil gaan genieten, die moet er natuurlijk eh, vlot bij zijn. Want op zondag 10 juli gaat hij ook op het Sea Jazz Festival optreden. En dit was een zeer populair nummer, maar ik heb ook nummers van Tom Jones gehoord. Waar de jazz ook van afspat. Waar de jazz ook van afspat, dat is B.B. King. En we gaan heerlijk naar hem luisteren. Maar hij doet dat niet alleen. Hij doet dat samen met Ray Charles. En het nummer is Sinner's Prayer. promised land What do I see? Things imagined Becoming real, you say, Am I dreaming? Acting a fool At least for one day I'll paint this picture my way Sunshine over cornfields The smell of the lemon tree Children on the back porch Smiling, playing happy So simple and carefree as can be.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 Het waterschap is nog steeds bezig met het testen van het gerepareerde deel. Waarschijnlijk is dat in de loop van de middag afgerond. Pas daarna kan het vervuilde water weer worden gezuiverd. Sinds vrijdagmiddag loopt er ieder uur 3 miljoen liter rioolwater de Westerschelde in. Het veroorzaakt een grote zwarte vlek in het water en stankoverlast voor omwonenden. Bij een NAVO-luchtaanval in de Afghaanse provincie Helmand zijn zeker 14 mensen om het leven gekomen. Volgens een woordvoerder van het provinciebestuur wilde de NAVO opstandelingen onder vuur nemen, maar in plaats daarvan werden de huizen geraakt van twee Afghaanse families. Twaalf van de veertien doden zijn kinderen. De NAVO stelt een onderzoek in. In de Servische hoofdstad Belgrado worden vandaag extra veiligheidsmaatregelen genomen vanwege een demonstratie van ultranationalisten. Ze protesteren tegen de arrestatie van de oud-Bosnisch-Servische generaal Mladic, die zij als een held beschouwen. De nationalisten willen niet dat hij wordt uitgeleverd aan het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Mladic wordt onder meer verdacht van oorlogsmisdaden en volkenmoord. De Nederlandse spoorwegen hebben de afgelopen nacht een extra trein laten rijden om gestrande bezoekers van het concert van de toppers naar huis te brengen. Op het station van Leiden stonden rond half vier vannacht nog zo'n 300 mensen vergeefs op een trein te wachten. Door werkzaamheden waren er treinen uitgevallen. Gisteravond hebben 3,4 miljoen mensen naar de finale gekeken van de Champions League tussen Barcelona en Manchester United. Daarmee is het de best bekeken finale van de afgelopen 10 jaar. De wedstrijd werd met 3-1 gewonnen door Barcelona, dat zeker in de tweede helft oppermachtig was. En dan het weer in het noorden kans op een bui en de rest van het land ook af en toe zon. Dan staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 16 tot 21 graden. Morgen wordt het een stuk warmer.